Jelle Seubring met het NOS-journaal. Volgens het Israëlische leger zijn er de afgelopen uren meer dan 200 drones gelanceerd richting Israël. Tientallen drones zijn onderschept door het Israëlische leger. Ook zijn er drones neergehaald boven Jordanië en door de Britse luchtmacht. Israëlische gevechtsvliegtuigen zouden ook meer dan 10 kruisraketten hebben uitgeschakeld... nog voordat die het Israëlische luchtruim binnenkwamen. Volgens het leger is de aanval van Iran op Israël nog zeker niet voorbij door de aanval is in de Negev-woestijn zeker één persoon zwaar gewond geraakt. Het gaat om een meisje van tien, meldt de ambulance dienst van Israël. Het kind zou in kritieke toestand zijn opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn nog geen berichten over andere gewonden. De Iraanse delegatie bij de Verenigde Naties zegt dat de luchtaanval van Iran een reactie is op het bombardement op de Iraanse ambassade in de Syrische hoofdstad Damascus. Dat gebeurde begin deze maand. De zaak kan volgens de delegatie hierna als afgedaan beschouwd worden. Wel dreigt Iran dat er een zwaardere actie volgt als Israël nog een fout maakt. Een demissionair premier Rutte heeft gereageerd op de Iraanse aanval op Israël. Hij spreekt van een zeer zorgwekkende situatie... en zegt dat een verdere escalatie dient te worden voorkomen. Ook de Britse premier Sunak veroordeelde de aanval. Hij spreekt van een roekeloze daad. Volgens Sunak lopen door de aanval de spanningen op en kan de hele regio gedestabiliseerd worden. In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn mensen de straat op gegaan om de aanval op Israël te vieren. Op beeld is te zien dat een menigte vuurwerk afsteekt en met Iraanse en Palestijnse vlaggen zwaait op het Palestinaplein. Op die plek worden vaker solidariteitsacties met het Palestijnse volk gehouden.